voor spoedige start. Dit is Renate Evers met het nos van een farmaceutisch bedrijf... zijn eerder geneigd de medicijnen van dat bedrijf voor te schrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant en zorgverzekeraar VGZ. Een farmaceut kan een arts bijvoorbeeld betalen voor een spreekbeurt... of het bezoeken van een congres. Voor het onderzoek werd gekeken hoe vaak vier vrij nieuwe medicijnen werden voorgeschreven. Eentje daarvan, een insuline, wordt gemiddeld door bijna 22 van de internisten aan diabetespatiënten voorgeschreven. Van de artsen die door de fabrikant worden gesponsord schreef ruim 53 het middel voor. Het plein in Berlijn, waar maandag een aanslag werd gepleegd, is weer vrijgegeven. Het plein bij de Gedächtniskirche is weer voor iedereen toegankelijk. En morgen en overmorgen is de kerstmarkt ook weer open. De politie heeft ruim 48 uur sporenonderzoek gedaan en dat onderzoek is nu afgerond. Op het plein is een plek ingericht waar mensen de slachtoffers kunnen herdenken. Bij de aanslag vielen maandag 12 doden. De politie in heel Duitsland is op zoek naar de Tunesier Anis Amri. Die wordt gezien als hoofdverdachte. In Roosendaal is een blinde man uit een trein gevallen... doordat de deur aan de verkeerde kant openging, meldt het AD. De man deed bij het station zelf de deur open door op het knopje te drukken... en viel bij het uitstappen op het spoor. Meestal kan de deur aan de verkeerde kant niet open, maar bij sommige internationale treinen kan dat wel.